Gert met het NOS Journaal. De afgelopen twee jaar is het aantal langdurigen flink toegenomen. Vooral laagopgeleide en mensen tussen de 25 en 45 zijn langdurig werkloos, meldt het CBS. Een groot deel van hen is tijdens de kredietcrisis ontslagen, bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of de zakelijke dienstverlening. Bij de jeugdwerkloosheid is het beeld positiever. Jongeren zijn relatief vaak werkloos, maar het aantal langdurig werkloos is zeer beperkt, maar 1 op 10. Op de Maasvlakte bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord. De locomotief is tegen een rangeerdeel gereden waardoor twee wagons van de rails zijn geraakt. Volgens de brandweer is de machinist bij het ongeval gewond geraakt aan zijn hoofd. De trein bevoerde gevaarlijke chemische stoffen, maar die zaten niet in de twee ontspoorde wagons. Spanning is van de bovenleiding gehaald om de trein veilig te kunnen verwijderen. Het ongeval gebeurt bij de terminal van ECT Delta. Daar is een eindpunt van de rails, dus de ontsporing heeft weinig gevolgen voor ander treinverkeer. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia heeft 121 vluchten geschrapt als gevolg van een staking van piloten. Dat is een derde van de vluchten die Iberia voor vandaag heeft gepland. De piloten willen tot half juli elke maandag en vrijdag het werk neerleggen. Ze protesteren tegen de oprichting van prijsvechter Iberia Express, die eind maart zijn eerste vlucht uitvoerde. De pilotenvakbond zegt dat de gezagvoerders die daar werken een lager salaris ontvangen. De piloten vrezen dat hun inkomen, banen en arbeidsomstandigheden onder druk komen te staan. Het weer vanmiddag plaatselijk een bui. wordt 10 graden te Wadden en 13 graden in het zuidoosten. Morgen breekt in de loop van de ochtend overal de zon door. Wel gevolgd door stapelwolk. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A13.